Zie weer bewogen, die tranen in je ogen bij dat schijt van jou. Heen we bijwilen inzaam bestaan, duizenden mijlen van jou vandaag. so full. أسرار